Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt het beeld dat de koopkracht van ouderen te hard daalt onvolledig. Onder meer SP, CDA, PVV en 50PLUS hebben kritiek op de kabinetsplannen. Rutte erkende in de Tweede Kamer dat veel ouderen last hebben van de veranderingen in de zorg en van het stagneren van de pensioenen. Maar hij benadrukte dat in de maatregelen van het kabinet ook bij de ouderen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ouderen zijn volgens Rutte de afgelopen 20 jaar veel meer in koopkracht vooruit gegaan dan mensen onder de 65. Een cameraploeg van de BBC is door onbekenden aangevallen in de Russische stad Astragan. Toen ze daarvan aangifte deden, werden ze vier uur lang vastgehouden door de politie. Daarna bleek dat veel opnamemateriaal was gewist. Het team was in de stad om de dood van een aantal Russische militairen te onderzoeken. Die zouden zijn gedood in de strijd tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. Rusland ontkent steeds dat er ook Russen meevechten. Vier Egyptische Nederlanders hebben in Rotterdam aangifte gedaan tegen de Egyptische minister van Binnenlandse Zaken voor misdaden tegen de menselijkheid. Ze zeggen slachtoffer te zijn van een bloedbad in Cairo toen in opdracht van de minister een protest tegen het afzetten van president Morsi uit elkaar werd geslagen. Daarbij vielen meer dan 800 doden. De vier mannen waren ook bij het protest, Eén werd door een kogel geraakt. In Schotland wordt nog overal campagne gevoerd om de kiezer over te halen... om voor of tegen de onafhankelijkheid te stemmen. Verwacht wordt dat een record aantal mensen gaat stemmen. Rond 11 uur had 18,5% van de Schotten gestemd. Ongeveer 4 miljoen Schotten tot 11 uur vanavond kunnen hun stem uitbrengen. Verwacht, de verwachting is dat de uitslag morgenochtend vroeg bekend is. Het weer volop zon en 22 tot 26 graden. In het Zuidoosten is het vaker bewolkt en vallen wat buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten kans op regen. In de rest van het land breekt de zon weer door en het wordt 23 graden. Dit was het RWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet gecontroleerd wordt.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 Ook weer een primeur voor dit programma hebben we nog nooit gedaan. Maar eh, eens moet de eerste keer zijn. En over het hoe, wat, waar en waarom, dat hoor je dan zometeen. Heel veel plezier nog dit komende uur. ich auch noch meine Mutter und vor der Tür steht der Exekutor mit einem Wort. Die Lage ist fatal, da hilft nur eins. Ein Banküberfall. Das Böse ist immer und überall. Das Böse ist immer und überall. steh ich vor der Bank und sage Überfall, was mit dem Finger im Mantel statt einer Buffen. Ich kann kein Blut sehen, darum muss ich bluffen. Ich schreie Hände hoch, das ist ein Überfall und seid ihr nicht willig, dann gibt's ein Krawall. Eine Oma dreht sich um und sagt, junger Mann, stellen Sie sich gefälligst hinten an. bin ich endlich an der Reihe. Mein Finger ist schon steif von der blöden Warterei. Ich sag jetzt oder nie, her mit der Marie. Der Kassier schaut mich an und fragt, was haben Sie? diese Kassen Der Kassier sagt nein, was fällt ihnen ein? Na gut, sag ich, dann zahle ich halt das ein. be there. Duitsstalige plaat aan het begin van de tweede uur. En dat kan makkelijk, dan hoor je gewoon. We hadden net Juliane Werding en Geen nicht in die stad uit 1984. En daarvoor een Oostenrijkse band. Die eerste algemene Verunsicherung. Met ba bankuberval. Hebben we dat ook weer gehad uit 1985. Dus verleden week draaiden we Rob Hoeken met zijn Rhythm and Blues Groep en de hit Marjo. En toen zei ik al, de B-kant, die mag er ook zijn. Nou, hier is hij. dit was Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky uit 78 van de LP Out of the Blue. In 1990 kwam er een cd uit en die heette ook zo, 1990, maar dan in Romeinse cijfers, van de groep Enigma. En die cd werd nummer 1 in 41 landen. En wij draaien de eerste track, The Voice of Enigma. hij doet het wel hoor. into the world of music, spirit, and meditation. Turn off the light. Take a deep breath. be your guiding light. Voice of Enigma. Eh, we gaan vast nog wel eens een keer een andere track draaien daarvan. Maar eh, dit was de eerste van het eh, cd'tje 1990. En hier zijn de Bee Gees. The singer sang his song, The Bee Gees. En dat was een eh, B-kantje. En dat wist Hans ook wel. Want hij zei, dat is ja, de A-kant, dat was uh, Dombo. <laughs> Bijna goed. Het was natuurlijk Jumbo. Eh, we gaan nu weer luisteren naar een track van de cd In My Life. En we draaien nou de uitvoering van I Am The Walrus door Jim Carrey. Jim Carrey die gaf eh, zijn eigen vocale invulling aan het nummer I Am The Walrus van The Beatles. Komt van de cd... Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Eén nummer tegelijk is goed, hè? Uh, dit kwam dus van de cd In My Life van George Martin. Nederlands product. Ruby and the Blizzards en Apple Knockers Flophouse. De titelsong van de LP uit 1969. We zijn toe aan onze reguliere cliffhit. En die komt uit eh, februari 69. Een compositie van Raymond Froggatt. Die kennen we nog van Calo La Vita. En het zou mij niet verbazen als die volgende week langskomt. Uh, maar hij schreef dus voor Cliff in 69 het nummer Big Ship. Or a ship for sure as baked apple pie. Hiding in corners and climbing up trees. Love is a big ship, but following me. Big ship, following me. Love is a big ship, but following me. Some like it cool, some like it hot. You see me cool like a fool with all the loving I got passing the world and the world passing me. Love is a big ship a following me. Big ship following me. Love is a big ship a following me. Just like, just like a big ship, just feel good while you're shaking me down, yeah. Singers are singing ooby doo over town. Ooby doo doll singing ooby doo dee. Love is a big ship following me. Make me feel good while you're shaking me down. Singers are singing ooby doo over town. Ooby doo doll singing ooby doo dee. Love is a big ship following me big ship following me. Yeah, love is a big ship following me. Just like, just like a big ship, just Eind jaren 60 was niet helemaal eh, de cliff-tijd eh, om hits te scoren. Ze waren wel een beetje hit, maar niet eh, van die top 10, top 20 nummers. En deze hoorden daar ook bij, Big Ship. Ehm, we gaan even iets instrumentaals doen met de Surfaris. Origineel heette het nummer Switchblade, maar ze zijn toch maar teruggevallen op Wipeout. de enige hit voor de Survivors, maar hij had meteen wel eeuwigheidswaarde. Dat dan weer wel. Wipe out. Ehm, waar was jij 24 jaar geleden? Wat deed jij 24 jaar geleden? Er waren er een paar, die waren over een paar dagen getrouwd.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 Speciale gasten zijn mede-organisator Ben Zonneveld en VOC-zanger Leo van der Veen. Dus luisteren. Allman Brothers Band uit 1970 met Revival. Love is Everywhere. Eh, we gaan weer naar een B-kantje, want daar zijn we gek op. De B-kant van eh, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore van de Walker Brothers. Dat was You're All Around Me. In the morning when everything is ended and that's cover has lifted without you. In my mind, I am here alone, suspended with memories of you. In the streets, I can hear the day beginning, another day beginning without you. If you don't come back to me tomorrow, I don't know what I'll do. forever. I know I can. waren de Walker Brothers met eh, You're All Around Me. En laten we eerlijk zijn, zonder Scott Walker had je gewoon geen Walker Brothers gehad. Eh, Bob Dylan die maakte in 1969 een LP, die heette Nashville Skyline. Een beetje country muziek. En eh, van dat album draaien wij I Threw It All Away. held her in my arms. She said she would always stay. But I was cruel, I treated her like a fool. I threw it all away. Once I hit mountains in the palm of my hand. And rivers that ran through every day. I must have been mad, I never knew what I had until I threw it all away. Love is all it is, it makes the world go round. Loving all it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of her love, take it to your heart, don't let it stray. be a if you throw it all away. If you throw it all En op dat album zingt hij ook nog twee duetten met Johnny Cash. Daar gaan we vast ook wel wat meer van draaien. Van deze groep hebben we ook wel eens het een en ander gedraaid. voortreffelijke album Abbey Road. De Beatles uiteraard met Because. Uh, even wat pittiger werk van The Who um, uit het jaar 1966. Hier is Happy Jack. Happy Jack wasn't old, but he was a He lived in the sand at the island. it's what I'll sing, he would take wrong key. So they rode on his head in their furry donkey. It's the magic they prevent Jack from being happy. But they couldn't stop Jack or the water's happy. Then they couldn't prevent Jack from En die kunnen we juist helemaal draaien. Maar goed, we gaan het proberen. Hier is eh, Whistling Jack Smith. zo net nog, nog, een halve minuut de tijd om even afscheid te nemen met eh, Les Paul en Mary Ford. En de Bye Bye Blues. Komende twee uur zijn voor Hans met zijn ZFM Muziek Boulevard Live. En eh, wij zijn de volgende week weer op 25 eh, september. Fijn weekend, veel zon en tot de volgende week. Don't don't cry, bye, bye, blues.